Even kunnen met het NOS Journaal. Het geneesmiddel Orkambi tegen taaislijmziekte wordt toch opgenomen in het basispakket. Aanvankelijk vroeg de fabrikant 170.000 euro per patiënt. Minister Schippers noemde dat toen onaanvaardbaar hoog, waardoor de onderhandelingen stuk liepen. De prijs die nu is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het OM heeft een boete geëist van 200.000 euro tegen een kunstmestgroothandel in Waalwijk... Er kwamen in 2014 twee mensen om het leven toen een muur van betonblokken omviel. Volgens de inspectie was het niet veilig in het bedrijf. De muur is waarschijnlijk bezweken omdat er te veel kunstmest tegen de muur stond opgeslagen. De ministers van het nieuwe kabinet zijn voor het eerst bij elkaar geweest. Ze hebben afspraken gemaakt over de precieze taakverdeling. Minister van Binnenlandse Zaken Olongren krijgt ook het onderdeel wonen in haar portefeuille. Morgen wordt het nieuwe kabinet beëdigd door de koning. Drie van de zes genomineerde boeken voor de NS Publieksprijs gaan over sport. Het zijn boeken over Johan Cruijff, Thomas Dekker en René van der Gijp. Ook Judas van Astrid Holleder is genomineerd, net als Huidpijn van Saskia Noord en De Levens van Jan Six van Geert Mak. Over een maand wordt de winnaar van de NS Publieksprijs bekendgemaakt. Feyenoord heeft de bekerwedstrijd tegen de amateurs van Swift uit Amsterdam gewonnen. In de Kuip werd het 4-1. Ook Ajax won met 4-1 van stadsgenoot De Dijk. FC Utrecht, Heerenveen en FC Groningen zijn uitgeschakeld door respectievelijk VVV Venlo, Willem II en Roda JC. Herakles schakelde met enige moeite de amateurs van Hoek uit. In Almelo werd het 3-1. Het weer. Vannacht koelt het in het noorden af tot onder de 10 graden. En dan kan een mistbank ontstaan. In de rest van het land blijft het vannacht zachter.